5 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Systemen van 21 Amerikaanse staten proberen binnen te dringen. Dat heeft het ministerie van Nationale Veiligheid bekendgemaakt. In de meeste gevallen zijn de hackers niet geslaagd in hun opzet. Het was al duidelijk dat meer dan 20 staten doelwit waren geweest... maar nu is het exacte aantal bekend. Het ministerie zegt niet wie er achter de cyberaanvallen zaten... of wat de hackers precies van plan waren... Functionarissen van drie staten zeggen tegen persbureau AP dat de aanvallen op hun systemen gelinkt zijn aan Rusland. Volgens het ministerie waren de hacks in de meeste gevallen gericht op de voorbereidingen van de verkiezingen, zoals het kiezersregistratiesysteem. De systemen om stemmen te tellen zouden niet zijn belaagd. In het westen van Puerto Rico is een dam niet meer in staat het water van een meer tegen te houden na de orkaan Maria. Tienduizenden mensen worden in allerijl met bussen geëvacueerd. De regering noemt de situatie extreem gevaarlijk. De orkaan Maria eiste woensdag op het eiland zeker 13 levens. 3,4 miljoen mensen hebben sindsdien geen stroom. Het hoogste gerechtshof in Griekenland heeft bepaald dat twee Syrische vluchtelingen veilig kunnen worden teruggestuurd naar Turkije. In het kader van het akkoord tussen de EU en Turkije van vorig jaar maart. Het asielverzoek was in hoge beroep afgewezen. De twee vochten hun uitzetting naar Turkije aan. De hoogste rechter heeft hun zaak nu verworpen met het argument dat Turkije veilig is. De Griekse rechter zegt dat teruggestuurde vluchtelingen in Turkije niet worden bedreigd of onmenselijk behandeld. Dat hebben Turkije en de EU samen afgesproken. Het weer. Vannacht en de komende ochtend kans op mist. In de middag geregeld zon bij een graad of 18.